Mogelijk wordt er morgen verder gepraat. Bij de strijd om Oost-Ghouta zijn organisatie Oxfam mag voorlopig niet in Haiti werken. Het land heeft de vergunning ingetrokken zolang het onderzoek naar seksueel wangedrag loopt. Begin deze maand werd bekend dat Oxfam-medewerkers op Haiti seksfeesten met prostituees hielden, waar mogelijk ook minderjarigen bij waren. Volgens de president van Haiti is het schandaal het topje van de ijsberg een Liberiaans meisje van vier uit Waddingsveen wordt niet het land uitgezet. De IND had bepaald dat ze naar Liberia moest... omdat ze illegaal woont bij haar overgrootmoeder in Waddingsveen... die de Nederlandse nationaliteit heeft. Het besluit leidde tot veel protest. RTL Nieuws meldt dat het meisje nu toch een verblijfsvergunning heeft gekregen. Het weer dan nog, het is vannacht droog. Minima tussen de min 1 en de min 5 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen zonnig en een graad of 3... maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het en... Nou. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Piesel Radio Show 1269 hier op CFM voor Nog een uur nieuwheidsmuziek op je eigen lokale radio. Eens even kijken, waar gaan we beginnen? Nou, met een, eh, een nodige pianowerk. Um, een gloednieuwe cd van Christine Brown met uh, Ascent. En daarna komt Pam Ashberry, Seal Shells in My Pocket. Al allemaal op solo piano. Goed, Piso Radio heeft een website, pieselradio.info. En daar kan je het allemaal vinden. En dan gaat eens even kijken. De muzikale rondreis all over de wereld nu beginnen. Hi, this is Tom Carlino with Perpetual Motion. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual-motion.net.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 De Turkse regering heeft hard uitgehaald naar de Tweede Kamer... die vanmiddag besloot de Turkse massamoord op Armeniërs in 1915 te erkennen als genocide. In de verklaring noemt Ankara die beslissing ongepast... voor een land dat bij de genocide in Srebrenica de andere kant op keek. De Turken benadrukken dat de Nederlandse regering zich niet bij het standpunt van de Tweede Kamer heeft aangesloten. Het raadgevend referendum wordt afgeschaft en daarover kan geen referendum worden gehouden. Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer met een krappe meerderheid besloten. Er waren 76 stemmen voor afschaffing en 69 tegen. Over een paar weken moet de Eerste Kamer er nog over stemmen. De VN-veiligheidsraad is het niet eens geworden over een wapenstilstand in de Syrië, Syrische regio Oost-Ghouta. Er hing een veto van Rusland in de lucht en daarom is de zitting geschorst. Mogelijk wordt er morgen verder gepraat. Bij de strijd om Oost-Ghouta zijn de afgelopen dagen